Familie mocht pas komen als de asielzoekers een huis hadden. Rechters besloten eerder al dat dat in strijd is met allerlei internationale afspraken... en dat het kabinet dat niet kon maken. Het RIVM nodigt zo'n 2 miljoen jongeren van tussen de 18 en 27 uit... om zich alsnog te laten vaccineren tegen HPV. Die moet je eigenlijk halen als je tien of iets ouder bent. Want het is een SOA die verschillende soorten kanker kan veroorzaken. En dus moet je ingeënt worden voor je seksueel actief bent. Dat zou nog steeds het beste zijn geweest, zegt het RIVM. Maar we weten wel uit heel veel studies inmiddels... dat ook de oudere groep, de, de jongvolwassenen 18 tot 27 eh, jaar... dat het nog steeds heel goed is om die vaccinatie te krijgen. Dat je daar nog steeds eh, veel kanker mee voorkomt. Ze hopen in een jaar tijd een inhaalslag te maken. In haven van Rotterdam zijn waarschijnlijk weer drugsuithalers opgepakt. Vijf mannen tussen de 19 en 23 worden ervan verdacht dat ze drugs uit containers haalden voor criminele organisaties. Gisteren en eergisteren werden er ook al jongeren opgepakt. Tennisfans die volgende week naar de Australian Open komen kijken... mogen alleen klappen voor Novak Djokovic of ze moeten stil zijn. De organisatie van het toernooi zegt dat mensen hem niet mogen gaan uitjoelen zijn ze bang voor omdat Djokovic vorig jaar het land werd uitgezet... omdat hij niet gevaccineerd is tegen corona. Supporters die toch te veel roepen of lachen worden het stadion uitgezet. Het weer. Na een lekker middagje gaan we een minder lekker avondje tegemoet. Flinke onweersbuien kunnen daar vallen. Morgenochtend nat, harde wind. Later weer rustiger dan 9 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio file op de A4 Amsterdam-Den Haag. 10 minuten vertraging bij Roelof Arendsveen. En op de A27 Utrecht-Almere is het file rijden tussen Hilversum en Almere Haven over 8 kilometer.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 You got some. take precinct. How you go from housewife to a sneaky link? Got you running around in all type of Benz's and Rolls. Girl, you used to ride in the rinky dink. I'm the one put you in that Leontay.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 Wel wordt de boete met 10% verlaagd, omdat ON een jonge, onervaren omroep is. De Franse Voetbalbond heeft voorzitter Noël Legret uit zijn functie gezet. Hij zou zich in een persconferentie negatief over Zinedine Zidane hebben uitgelaten. Het weer. Morgen begint onstuimig.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 stuck your nights alone. I get sad and so confused. You're not the you I used to know. If you haven't been the same since we broke up, I just hope I'm not the reason that you're stuck. Why does Monday come but Tuesday?